van de 1,8 miljoen vaten ruwe olie per dag. En ook Rusland, geen lid van de OPEC, maar wel de grootste olieproducent ter wereld, sloot zich aan bij het akkoord. Wel hebben de Russen bedongen dat er over een half jaar wordt bekeken of de productie niet toch omhoog kan. De oliemarkten hadden de handhaving van de productie al verwacht. En daarom bleef de prijs van een vat ruwe olie ongeveer hetzelfde. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straffen voor een vader en zoon die een vrouw van 19 doodreden vorig jaar in Loosdrecht. De vader kreeg drie jaar cel voor het dodelijke ongeluk. Zijn zoon kreeg een taakstraf van 100 uur. Het OM had hogere straffen geëist. De mannen zouden rond de 150 km per uur hebben gereden op een weg waar 50 was toegestaan. Volgens het OM hielden ze een straatrace, maar de rechtbank vindt dat dat niet bewezen is. Twee kinderen van een uitgezette Armeense vrouw mogen van de rechter naar vrienden van hun moeder. De kinderen van 11 en 12 hoeven niet langer bij het pleeggezin te blijven waar ze waren ondergebracht. De vrouw had haar kinderen naar een geheime plek gebracht toen het gezin in augustus uitgezet dreigde te worden. Twee weken later werden ze gevonden. Hun moeder was toen al uitgezet. Justitie wil nog steeds dat de kinderen naar hun moeder in Armenië gaan. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een opklaring. Vanavond kan het al gaan vriezen. Minima vannacht tussen plus 1 en min 3 graden met plaatselijk mist. Morgen overdag bewolkt en met hooguit 2 graden opnieuw koud. Aan zee mogelijk... ZFM, verkeersupdate. Dit is de Geest van de ANWB. In de Randstad is deze spits weer de meeste vertraging. Op de A1 onder andere van Amsterdam naar Apeldoorn door een ongeluk bij Voorthuizen. Je hebt daar 20 minuten vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is bij knooppunt Holendrecht een ongeluk gebeurd. Zijn er twee rijstroken dicht. De file begint al bij Breukelen en levert ongeveer een kwartier vertraging op. Op de A2 vanaf de andere kant van Amsterdam naar Utrecht 20 minuten oponthoud tussen Apkoude en Maarsen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Badhoevedorp een half uur vertraging door, twee reis, door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. De A5 is nog helemaal dicht van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar is de eh, politie bezig met onderzoek naar een ongeluk. De vertraging vanaf knooppunt De Hoek is ongeveer 20 minuten. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Kleinpolder Polderplein en Delft nog een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken vrij. Ook daar in de buurt op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Terbrechtseplein ook een aanrijding.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 Er zijn vier kandidaten. Het zijn de ministers van Financiën van Portugal, Luxemburg, Slowakije en Letland. Met de aankondiging komt er een eind aan de geruchten dat Dijsselbloem nog een half jaar langer voorzitter van de Eurogroep zou blijven. De OPEC handhaafde beperkte olieproductie. Tot eind volgend jaar produceren de aangesloten landen 1,8 miljoen vaten ruwe olie per dag. En ook Rusland, geen lid van de OPEC, maar wel de grootste olieproducent ter wereld, sloot zich aan bij het akkoord. Wel hebben de Russen bedongen dat er over een half jaar wordt bekeken...